Wekkers, wekers op zichzelf geen bezwaar, maar wel als die alleen... Amersfoort tussen de Laren en Eembrugge 6 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zalbol 8. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knouwenburgerveen Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk 8. A7 Hoorn richting Den Oever is dit bij Hoorn Noord. Dat komt door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit. Er staat 5 kilometer file. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Rotterpolderplein 6. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Driebergen 10. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 8. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Deil en Geldermalsen 7 na een ongeluk. En A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 6 kilometer. Tot zover de verkeer.